woonde een meisje, zo in als je er slechts maar één keer één ziet. Ik heb haar portret in een zilveren meisje. Ik heb haar zo lief, maar meer. is jaren geleden. Op een nacht in de zomer, op het schaapskeerdersfeest, vroeg ik haar om een dans. Ze had tientallen minnaars en ik, ik was een droom. een bundel gedichten. Niets is mij gelukt. Toen kreeg ik bericht, een brief met een zwart randje. Mijn roos was reeds eerder. langs wegen, langs dorpen en langs steden. Op zoek naar een meisje als, als mijn Roos en Marijn. Zij was mijn liefde, heel lang geleden. Ik verlang naar de dood, om weer, om weer bij haar te zijn broodmoeder maar Brood Jezus. Jezus. Kom naar huis. Niks ze beleven hier in die bossen bij Nissen.